Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Schippertrein. Koperdieven hebben gisteravond laat grote schade aangericht... op het spoor tussen Schiphol en de stations Amsterdam-Zuid en Amsterdam-Lelylaan. Er rijden geen treinen van onder meer Amsterdam, Utrecht, Alkmaar en Haarlem naar Schiphol. De luchthaven is per trein alleen bereikbaar vanaf het zuiden via Leiden of Rotterdam. Mogelijk duurt de overlast voor treinreizigers de hele dag, zegt de NS. In Diemen wordt vanochtend verder gezocht naar de twee bewoners die nog worden vermist na de zware explosie in een flat. Ze zijn mogelijk nog in het gebouw. Gisteren werd de zoektocht gestaakt vanwege instortingsgevaar. Ruim 200 bewoners hebben de nacht doorgebracht in hotels en een kazerne in de buurt. Bij de gasexplosie kwamen twee mensen om het leven, 15 mensen raakten gewond. In Maden in Brabant is een cobra ontsnapt uit een terrarium. De eigenaar heeft het dier woensdagavond voor het laatst gezien omdat de slang zeer giftig is, heeft de gemeente groot alarm geslagen. Buurbewoners moeten uit voorzorg ramen en deuren dicht houden... en ouders wordt geadviseerd om kinderen niet buiten te laten spelen. Na acht jaar gevangenschap is de Nederlands-Iraanse activist Abdullah al-Mansouri vrij en terug in Nederland. De mensenrechtenactivist uit Maastricht werd in 2006 in Syrië opgepakt en een jaar later in Iran ter dood veroordeeld wegens terroristische activiteiten. Later werd die doodstraf omgezet in een lange gevangenisstraf. Minister Timmermans is blij met de vrijlating van Mansouri. Familie en vrienden kunnen deze moeilijke periode nu afsluiten, zegt hij. Het weer, eerst misschien nog wat nevel of mist, verder wisselend bewolkt en vooral in het zuiden veel bewolking, in het noorden ook nog wat zon. Het wordt 22 tot 25 graden, later vanmiddag in het oosten wat buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat op de A20 Gouda richting Hoek van Holland 7 kilometer file tussen knooppunt en Spaanse polder.